een Klomp met het NOS-journaal. Vanuit de Nederlandse politiek is verschillend gereageerd op Donald Trump als nieuwe president van Amerika. D66-leider Pechtold twittert dat hij zich beroerd voelt door de zegen van Trump. Pechtold zegt dat hij extra gemotiveerd is om haat en verdeeldheid niet ook ons land te laten vergiftigen. Premier Rutte zegt dat Trump democratisch is gekozen en dat hij gemotiveerd is om met hem samen te werken. PVV-leider Wilders schreef op Twitter... de mensen pakken hun land terug. Dat gaan wij ook doen. Trump zei zelf in zijn overwinningstoespraak dat hij een president zal zijn van alle Amerikanen en dat hij het land wil samenbrengen en opnieuw wil opbouwen. We zullen vrienden zijn met alle landen die vrienden willen zijn met ons, zei de nieuwe president van Amerika. De verkiezingswinst van Donald Trump lijkt minder effect te hebben op de beurzen dan verwacht. Veel beurzen openen laag, maar na de speech van Donald Trump krabbelden ze weer wat op. Er is ook ander nieuws. Bij een tramongeluk in een voorstad van Londen zijn tientallen passagiers gewond geraakt. Volgens de Britse krant de Daily Mail wordt gevreesd voor zes doden. Twee mensen zouden nog vastzitten in de tram die in een tunnel is ontspoord. De politie bevestigt alleen dat er doden zijn gevallen bij het ongeluk, maar noemt geen aantallen. De bouw van de nieuwe prostitutiezone langs de Vecht in Utrecht hoeft niet te worden stilgelegd. De Raad van State heeft alle bezwaren van buurtbewoners tegen het nieuwe zandpad verworpen. Omwonenden zijn bang voor overlast. En vanavond is de eerste aflevering van het Sinterklaasjournaal... maar er wordt nog niet duidelijk hoe Zwarte Piet eruit komt te zien. Volgens de omroep NTR wordt dat pas na drie afleveringen bekend. Tientallen Sinterklaascomité's die intochten organiseren... laten het uiterlijk van Piet afhangen van de keuze van het Sinterklaasjournaal. Het weer in het midden en zuiden is het bewolkt met wat lichte regen. In het noorden blijft het vaker droog. Het is een graad of 4. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 3 tot 8 graden.